voor spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De deal die toenmalig officier van justitie Teven in 2000 met drugscrimineel Kees Haas sloot, deugde niet. Dat is de belangrijkste conclusie van de commissie Oosting... die werd ingesteld na het aftreden van minister Opstelten en staatssecretaris Steven. De commissie heeft harde kritiek op de inhoud van de deal. Die hield onder meer in dat H 4,7 miljoen gulden terugkreeg... van een eerder in beslag genomen bedrag... en bovendien een deel van zijn gevangenisstraf niet hoefde uit te zitten. Oud-staatssecretaris Teven, tegenwoordig Kamerlid voor de VVD, zegt het rapport van de commissie Oosting met interesse te hebben gelezen. En hij wijst erop dat het rapport gebeurtenissen behandelt die ruim 15 tot 20 jaar geleden plaats hebben gevonden. Er zijn veel minder auto's van Volkswagen met problemen met CO2-uitstoot dan gedacht. Eerder was een probleem met de uitstoot van stikstofdioxide en daar kwam onlangs een hogere uitstoot van CO2 bij. Vorige maand ging het concern er nog vanuit dat misschien wel 800.000 auto's in de praktijk meer CO2 uitstoten dan op papier. Volgens de top van het bedrijf blijkt het nu om maar 36.000 auto's te gaan. In 11 miljoen dieselauto's van Volkswagen zit software die bij het testen van de uitstoot van stikstofdioxide de resultaten manipuleert en gunstiger voorstelt. Het Rijksmuseum gaat woorden als neger, Eskimo en Indiaan schrappen. Het museum merkt al langere tijd dat in sommige beschrijvingen van kunstwerken woorden staan die niet meer aansluiten bij deze tijd. Het museum kreeg soms ook commentaar van bezoekers op een tekstbordje of een stuk tekst op de website. Het gaat dan om termen die in ons koloniale verleden heel normaal waren. Omdat het Rijksmuseum het in veel gevallen eens was met de kritiek is er nu een project gestart om de teksten bij alle kunstwerken te veranderen. Het weer, Flink wat zon, 8 tot 10 graden. Vanavond wat meer bewolking, minima tussen 3 en 7 vannacht.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 Dat komt door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. De vertraging is nog een half uur. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Lexmond en Harestein staat 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht.